Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Mark Carney wordt de nieuwe premier van Canada. De liberale partij koos hem als opvolger van Justin Trudeau. Carney is oud-bankier en wil vooral de economie versterken... en hard onderhandelen met de Amerikaanse president Trump over importheffingen. In oktober zijn er op zijn vroegst weer verkiezingen in Canada. Bij de brand in een appartementencomplex in Heemstede gistermiddag heeft de politie een drugslab aangetroffen. Wat voor drugs daar werden gemaakt en of de brand daar is ontstaan is niet duidelijk. Door de brand moesten 50 mensen hun huis uit. Een deel van hen kon niet thuis slapen vannacht. Op een bedrijf waar de hennen alleen voor de Nederlandse markt eieren produceren... start vandaag een pilot met een vaccin tegen vogelgriep. Na een positief uitgepakte proef vorig jaar volgt er nu een proefperiode bij een commercieel pluimveebedrijf. Met vaccinatie hoopt de sector vogelgriep beter te kunnen beheersen. De pilot duurt twee jaar. De Syrische regering heeft een onderzoek aangekondigd naar de enorme geweldsuitbarsting in het noordwesten van het land. Bij geweld tussen ordentroepen en aanhangers van de verdreven president Assad zouden meer dan duizend mensen zijn omgekomen. Interim-president Shara roept op tot vrede. Hij zegt dat Syrië te maken heeft met pogingen om het land opnieuw in oorlog te storten. In Roemenië mag de pro-Russische politicus Georgescu niet meedoen met de presidentsverkiezingen in mei. Eind vorig jaar won hij onverwachts de eerste ronde van de verkiezingen. De kiescommissie verklaarde de uitslag onwettig vanwege grootschalige Russische inmenging. Zo waren volgens de Roemeense veiligheidsdiensten massaal video's van Georgescu gedeeld op TikTok door nepaccounts.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 stop the music op 106.9 FM No more. time stands still before me. regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mark Carney wordt de nieuwe premier van Canada. De liberale partij koos hem als opvolger van Justin Trudeau. Carney is oud-bankier en wil vooral de economie versterken... en hard onderhandelen met de Amerikaanse president Trump over importheffingen. Bij de brand in een appartementencomplex in Heemstede gistermiddag heeft de politie een drugslab aangetroffen. Wat voor drugs daar werden gemaakt en of de brand daar is ontstaan is niet duidelijk. Op een bedrijf waar de hennen alleen voor de Nederlandse markt eieren produceren... start vandaag een pilot met een vaccin tegen vogelgriep. Na een positief uitgepakte proef vorig jaar volgt er nu een proefperiode bij een commercieel pluimveebedrijf. Het weer, het is zonnig lenteweer vandaag bij 13 tot 18 graden.